9 uur. Waterbalgemoed met het NWS Journaal. Webwinkels en postorderbedrijven moeten van minister Hoekstra meer doen... om te voorkomen dat hun klanten in financiële problemen komen... als ze op afbetaling bestellen. De bedrijven krijgen van de minister nog een jaar... om de betalingsachterstanden verder terug te dringen. Bijvoorbeeld door de financiële situatie van de klanten beter te controleren. Afgelopen jaar had ruim een kwart van de mensen... die op krediet hadden gekocht een betalingsachterstand. Dat is minder dan een paar jaar geleden, maar volgens minister Hoekstra nog altijd te veel. In Teheran hebben honderdduizenden mensen afscheid genomen van de omgebrachte generaal Soleimani. De Iraanse leider Khamenei leidde huilend een gebed en Soleimani's dochter sprak de menigte toe. Ze zei dat de families van Amerikaanse militairen in het Midden-Oosten de dood van hun kinderen kunnen verwachten. Mensen in het publiek droegen anti-Amerikaanse spandoeken en hadden portretten bij zich van Soleimani. Morgen wordt hij begraven in zijn geboorteplaats Kerman. In New York begint vandaag de rechtszaak tegen Harvey Weinstein. Ruim twee jaar geleden kwamen de eerste beschuldigingen... tegen de voormalig filmproducent... waarmee de MeToo-beweging op gang kwam. Weinstein is door meer dan 100 vrouwen beschuldigd van seksueel wangedrag. In de zaak die vandaag begint staat de voormalig Hollywood-producer terecht voor verkrachting en seksueel misbruik van twee vrouwen. De verwachting is dat het proces zo'n twee maanden gaat duren. Weinstein kan levenslang krijgen. In Weert is de eerste trein vanmorgen met vertraging vertrokken... omdat de machinist niet bij de trein kon komen. Onbekenden hadden een extra slot op de poort van het rangeerterrein gehangen. De brandweer moest eraan te pas komen om de poort te openen. Het weer nog, eerst bewolking vanochtend en vooral in het noorden ook miseregen. Later op de dag droger en op steeds meer plekken zon. Het wordt vandaag maximaal 8 graden. Later vanavond en vannacht opnieuw wat regen. Morgen overdag is het weer wat droger. Dit was het NMS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Arne Broekhuis van de ANWB. Er staat nog 70 kilometer file in Noord-Holland. Files met veel vertraging op de A1 richting Amsterdam... tussen de knooppunten Eemnes en Muidenberg. 13 kilometer kost je drie kwartier. Op de A2 Amsterdam richting Utrecht tussen Breukelen en Utrecht 5 kilometer met 20 minuten oponthoud. Dan de A4 naar Amsterdam tussen Schiphol en Badhoevedorp 3 kilometer, dat kost je 10 minuten. A9 richting Amstelveen. Daar staat voor het knooppunt Rotterpolderplein nog altijd 9 kilometer na een aanrijding, kost je 20 minuten. En tenslotte de A27 richting Utrecht tussen Hilversum en Knoopend Lunetten 12 kilometer en die file kost je een kwartier extra.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 Out on the streets, the traffic starts jumping. And folks like me on the job from nine to five, working nine. 6 januari. Mijn naam is Walter Sans. En tot 10 uur bij je. En we tellen het nog steeds af. 116 dagen tot de Formule 1. En ja, de kerstvakantie is voorbij. 11 over 9 is. En ik heb even voor je gekeken, de treinen rijden weer. Zoals er nu uitziet, geen melding meer van storingen op de NS-site. En de aanrijding met het hert zal waarschijnlijk afgehandeld zijn.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 Wendy Moore uit Zandvoort. Heerlijke nieuwe plaat van haar. Gaan wij door met Record Bowman. Dit is ZFM, kwart over negen. For your love I would be nothing Without you holding me Tell me what you see. I am a giant. We'll be breaking bones. I'm gonna shake, the weight in the dirt under me, yeah. I'm gonna shake, the weight in the dirt under me, yeah. I'm gonna shake, the weight in the dirt, yeah. I'm gonna shake, the weight in the dirt, yeah. I'm gonna shake, the weight in the dirt, yeah. I'm gonna shake, the weight in the dirt. Ze zeggen dat het heerlijk moet zijn bij een redelijke vorst... en dat kan zijn van 0 tot min 10 graden in het frisse zeewater te duiken. Zandvoort krijgt zijn eerste badgasten op nieuwjaarsmiddag. Vroeger kan men het badseizoen al niet openen. Daaronder zijn leden van de zwemvereniging Jort. En werkelijk gaat er één kopje onder. Dat geldt dan meteen ook voor de rest. Wegwezen jongens, de eer is gered. En nu zou een bezadigde toeschouwer ze kunnen afvragen... waarom doen ze dat nou allemaal? back. Tooth. Hier bij ZFM waar het 7 voor half 10 is en we even rustig aan doen. Dit is Maroon 5 met een grote hit van afgelopen jaar.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 memories, and the memories bring back, memories bring back your. hier bij ZFM, waar het bijna half tien is. Buiten is 6 graden op de officiële ZFM-thermometer. Nog bewolkt, maar zoals het eruit ziet, vanaf een uur of 12, 1 gaat de zon schijnen. dat zal dan ook voor het enige zijn deze week. De rest van de week is een beetje bewolkt. Je hoort hem op de achtergrond al, Santana. Dus pak de luchtgitaar, ga zitten en speel lekker mee. de luchtgitaren mogen weer in de kast. En het is half tien hier bij ZFM Zandvoort. En half tien, dat betekent... Ja, precies. Tijd voor de rubriek Jazz is niet eng. En vandaag gaan we terug naar 1938. Wat? 38? Ja. Naar het liedje Jeepers Creepers. Opgenomen voor een film destijds. Louis Armstrong heeft het gezongen. Heeft zelfs een Academy, een Oscar gekregen. Maar we draaien natuurlijk niet die versie uit af, 1938. We draaien de versie van vorig jaar. Nicky Janowski heeft hem opgenomen. Jeepers Creepers 2.0. En dat klinkt dan zo. Every time you talk to me, I see those big brown batters. You can almost guarantee I'll be at a for words. Every time you walk my way, I get all flustered. don't know what to say when I wanna flirt with you. Oh, Creepers, Creepers 2.0 Nicky Janowski. In de rubriek Jazz is niet eng. En luister ook naar ons nieuwe jazzprogramma. Elke zaterdag nu, na Goedemorgen Zandvoort van 12 tot 2. Met allemaal toegankelijke, lekkere jazz hier bij ZFM. En afgelopen zaterdag was de eerste uitzending.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 En speciaal voor iedereen die nog lekker in bed ligt. Gaan wij door met Lizzo. Leuke plaats van vorig jaar. Juice. looking like baby. Lit up like a crystal ball. That's cool, baby. So is you. That's how I roll. If I'm shining, everybody to shine. I was born like this, don't even gotta try. you know. I like better over time. you know. They just say I'm not the baddest bitch you like. <laughs> ain't my take your bitch. Shit. If I'm shining, everybody want to shine. I am I was born like this, don't even gotta try. I like shot a nigga better zo met Juice. Ja, en vind je nou leuk om ook zelf radio te maken? Kom dan hier bij ZFM. Kijk op onze site zfmzandvoort.nl. En eh, ja, we hebben redacteuren nodig, we hebben technici nodig. We hebben verslaggevers nodig, presentatoren, sidekicks. Je bent van harte welkom hier bij ZFM. I got everything I wanted.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 But it felt like they FM. Would you like me to seduce you? Is that what you're trying to tell me? Y'all ready? Michael. Hier bij ZFM waar het bijna tien voor tien is. En heb je de nieuwe plaat van Maan gehoord? Die is zo mooi. Je hoort hem hier bij ZFM. Ze zit hier alleen in de trein en ze duikt in haar jas. En kijkt uit het raam en ze vraagt zich af. Hoe zou het voelen jezelf te zijn? Want soms doet het pijn als ze huilt maar ze lacht. Ze huilt maar ze lacht. Ze loopt door een wereld die niet aardig voelt onbedoeld Zegt ze dingen die iedereen altijd zegt Want nooit gaat het slecht, altijd oké En ze lult met ze mee en ze lacht Ze huilt maar ze lacht los. Ze voelt zich alleen als ze loopt in de stad en ze kijkt in het raam, ziet een ander er staan en ze weet wie het is, maar ze wil haar niet zijn en gaat door met de schijn. En ze lacht, ze huilt, maar ze lacht als ze morgen besluit niet te schuilen.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 En dan krijg je toch weer een beetje dat zomergevoel. Vijf voor tien. Altijd de meezinger. Ook hier, nu, vandaag. Hier is hij weer, André Hazes. gaat je goed, ik zal je missen. Dit was het laatste wat je zei. Lief en leed deelden we samen. Is dat nu allemaal voorbij? Vooral de nacht, het is koud en donker. valt me zwaarder dan ik dacht. Om thuis te moeten komen. Oh, als er niemand op je wacht. Ik ben zo eenzaam zonder jou. Je moest eens weten hoeveel je Waarom moest dit overkomen? Wat is er over van die dromen? Hebben wij nu niets meer met elkaar? Voor praten hadden wij geen tijd. Is het niet? Ik hoor je stem nog, hoe je lacht. Waarom is dit nu voor mij? Ach, we hadden heel veel ruzie. Niemand zou de minste zijn. willen allebei verloren. Al wat overblijft is pijn. hebben wij niets meer met elkaar. is dit nu horen Is dit André Hazes, eenzaam zonder jou, hier bij ZFM waar het nu bijna 10 uur is. Zometeen het journaal van 10 uur en daarna de herhaling van Goedemorgen Zandvoort. Met daarin in het tweede uur een gesprek met de burgemeester over zijn 100 dagen hier in Zandvoort... En een gesprek met de brandweercommandant over de afgelopen nieuwjaarswisseling.